Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris heeft in een van haar laatste grote campagnebijeenkomsten opnieuw gewaarschuwd voor een tweede presidentstermijn van Donald Trump. Met deze op een symbolische plek, namelijk in het park bij het Witte Huis, waar Trump vier jaar geleden zijn aanhangers opriep om op te trekken naar het Capitool. Harris noemde Trump onstabiel, geobsedeerd door wraak en uit op ongecontroleerde macht. Als Trump wint gaat hij het Witte Huis binnen met een lijst met vijanden, zei Harris. En zij zou naar eigen zeggen naar binnen gaan met een to-do-lijst. In de Spaanse provincie Valencia zijn meerdere doden gevallen door noodweer. De regio-president meldt dat er lichamen zijn gevonden... maar wil uit respect voor de betrokken families verder geen informatie geven. De Spaanse publieke omroep meldde eerder dat er minstens zeven mensen waren vermist. Op sommige plekken in Zuidoost-Spanje viel gisteren in een uurtijd 120 mm regen. Albert Heijn haalt per direct verpakte pitloze rode druiven uit de winkels... omdat ze te veel van het gewasbeschermingsmiddel Etefon bevatten. Volgens Albert Heijn kan het gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De supermarkt roept klanten die de druiven met productcode 44G hebben gekocht... dringend op de druiven niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Voetgangers in New York mogen voortaan door rood licht lopen en buiten een zebrapad oversteken. Het gemeenteraadslid dat het plan indiende zegt dat iedereen in de stad dit toch al doet. En dat ruim 90% van de boetes die hiervoor worden uitgedeeld aan zwarte mensen en Latino's zijn. De nieuwe wet waarschuwt wel dat voetgangers buiten een zebrapad geen voorrang hebben. En ook ben je als voetganger nog steeds aansprakelijk als je in dat geval een ongeluk veroorzaakt. Het weer, de ochtend begint op sommige plekken mistig. Er kan ook een bui vallen. Later op de dag breekt de zon ook af en toe door en het wordt een graad of 15.